Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een principeakkoord bereikt over de bezuinigingen. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het met minister De Jager eens over een pakket maatregelen en de fracties praten er nu intern over. De jager, die benadrukte dat er nog geen officieel akkoord is, denkt dat de afspraken voldoen aan de 3%-norm van de Europese Commissie. Over de afspraak is nog weinig bekend, maar naar verluid is onder meer gepraat over het sneller verhogen van de AOW-leeftijd, aanpak van de hypotheekrenteaftrek en eigen bijdrage in de zorg. De PvdA was niet bij het akkoord betrokken, maar werd na afloop bijgepraat door de jager. PvdA-leider Samson zegt dat hij het akkoord waarschijnlijk niet zal steunen. Vanavond is er een Kamerdebat over. Spoorbeheerder ProRail neemt op korte termijn maatregelen om te voorkomen dat er weer treinen door rood rijden. Dat gebeurt op verzoek van minister Schultz na de treinbotsing in Amsterdam. ProRail wil machinisten beter op de hoogte stellen van de veiligheidssituatie op baanvakken waar wordt gewerkt. Ook gaat ProRail nog eens kijken of er meer seinen met een verbeterd beveiligingssysteem kunnen worden uitgerust. Oud-president Charles Taylor van Liberia is schuldig aan moord, verkrachting, vreedheden, het houden van seksslaven en het ronselen van kindsoldaten. Dat heeft het speciale hof voor Sierra Leone in Den Haag bepaald. De rechters achten bewezen dat Taylor de rebellen in buurland Sierra Leone wapens heeft geleverd. Zijn straf wordt bekendgemaakt op 30 mei. De radiocampagne van Wakker Dier tegen de plofkip heeft steeds meer succes. Na Unilever beloven nu ook Olveriet en Struik alleen nog diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. Plofkippen zijn kippen die in de korte tijd dat ze leven heel snel moeten groeien. Het weer, eerst nog wat buien, maar later op de avond wordt het droog. Morgen vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 32 files, bij elkaar 180 kilometer. Ik geef een overzicht van de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussum en de afrit Bunschoten 11 kilometer. De andere kant op voor de afrit Bunschoten 6. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen het knooppunt Empel en Waardenburg 11 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op bij Zaltbobbel 8. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 5. A12 Den Haag richting Arnhem bij Nieuwerbrug 10.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 That's You know what I want, Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The man them in the party, party, party. The whole of them sexy, sexy. Watch them just follow me, follow me, follow me. go, the a rush me.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 easy with the deal, we get insane. Hey, I heard you were a wild y'all and do change all. I'm your number one fan belt, they are not important. I don't use a cordless, microphone to avoid them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandma about the penny any. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.